Marjan Koekoek met het NOS Journaal. PVV-leden gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwing veel kritiek gekregen van oppositie en regeringspartijen. Ze vinden zijn harde bewoordingen en karakteriseringen respectloos en niet inhoudelijk. Wilders noemde bijvoorbeeld PvdA-leider Cohen een bedrijfspoedel en staatssecretaris Knapen staatssecretaris van Sinterklaaszaken. Gisteren kwamen de fractievoorzitters van alle partijen aan het woord over de regeringsplannen. Vandaag antwoordt premier Rutte. In de Amerikaanse staat Georgia is de omstreden executie van Troy Davis uitgevoerd. Davis werd rechtgesteld vanwege de moord op een politieagent in 1989. Over zijn schuld waren veel twijfels ontstaan, vooral omdat een aantal getuigen hun verklaring hadden ingetrokken. De executie werd eerder vannacht op het laatste moment nog uitgesteld, omdat er nog een verzoek liep bij het federale hooggerechtshof. Maar na een paar uur besloot hij dat er geen reden was tot uitstel. Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van zeven Italiaanse banken verlaagd. Voor acht andere banken geldt een waarschuwing. Eerder deze week verlaagde Standard Poor's de kredietwaardigheid van Italië vanwege de grote overheidstekorten. Steeds meer landbouwgrond in derde wereldlanden komt in handen van internationale investeerders ten koste van de bewoners van het gebied. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib. Volgens de organisatie worden de bewoners vaak verdreven en krijgen ze weinig tot niets betaald voor de grond. Het probleem speelt vooral in Afrika. Internationale investeerders gebruiken de grond om voedsel of biobrandstoffen te verbouwen voor westerse landen. Brokstukken van een oude satelliet zullen in de loop van de dag inslaan op aarde. Volgens NASA gaat het zeker om 26 flinke onderdelen. Het zwaarste weegt 140 kilo. Waarschijnlijk komen ze neer in de grote oceaan, maar helemaal zeker is dat niet.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 Baby, show me, show me, that's your favorite trick that you wanna use on me. And I'll volunteer. And I'll be going, going to clothing that disappears and nothing but shoes on me. Oh, baby. All night show, just you and the crowd.